Dit is de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het atoomakkoord van zes wereldmachten en Iran. Daarmee is de weg vrij voor het opheffen van de economische sancties tegen Iran. De Veiligheidsraad houdt wel de optie open om meer sancties in te stellen als Iran de afspraken niet nakomt. De vijf permanente leden van de Raad in Duitsland hebben met Iran afgesproken dat de Islamitische Republiek de voorraad verrijkt uranium sterk vermindert en controles van het Internationaal Atoomenergieagentschap toestaat. In ruil daarvoor worden de sancties tegen Iran opgeheven. In de Zeelandhallen in Goes zijn de eerste asielzoekers aangekomen die daar zullen worden opgevangen. Het gaat om een groep van 20 mensen. In totaal komen er maximaal 400 vluchtelingen naar Goes. De extra opvangruimte is nodig omdat het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt sterk toeneemt. Vorige week werd al een groep opgevangen in de IJsselhallen in Zwolle. Griekenland maakt vandaag 6,8 miljard euro aan uitstaande betalingen over naar de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Dat kan nu doordat het land van Europa een overbruggingskrediet heeft gekregen. Intussen onderhandelt premier Tsipras door over de invulling van een derde steunpakket. Daarvoor moet het Griekse parlement vandaag twee belangrijke maatregelen aannemen. Het rechtssysteem moet worden hervormd en er moet een vangnet komen voor banken. Jack van Gelder vertrekt bij de NOS. Hij stapt over naar abonneezender Sport 1... waar hij onder meer de uitzendingen rondom de Champions League... en de EK-kwalificatie gaat presenteren. Van Gelder begon 40 jaar geleden bij langste Lijn. Op 6 september is hij voor het laatst bij de NOS te zien en te horen... tijdens het kwalificatieduel van het Nederlands elftal tegen Turkije. Het weer, veel bewolking, maar in het oosten en noordoosten nog af en toe zon. Verspreid over het land ook kans op wat regen. Later op de avond even droog, maar vannacht kan er weer wat vallen. Het blijft zwoel met minima rond 18 graden. Morgen bewolkt met eerst wat regen, later zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files in de Randstad, maar de A9 is wel dicht na een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen het Rotterpolderplein en Knopend Vels is een auto over de kop gevlogen.